Het is drie uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De politie in Tanzania heeft zes mannen opgepakt... voor de moord op een Nederlandse toerist, melden Tanzaniaanse media. De Nederlander van 57 werd vorige week gedood... bij een roofoverval in een vakantiepark. Zijn vrouw bleef ongedeerd. De verdachten worden volgens de politie vastgehouden... in politiebureaus in het district Serengeti. Bij de roofoverval werd ook een Tanzaniaanse medewerker... van het vakantiepark gedood. Veertig gasten werden beroofd van hun paspoort en waardevolle spullen. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Een man van 64 uit New York is veroordeeld tot zeven jaar cel... voor het stelen van historische documenten. Uit archieven in heel Amerika heeft hij zeker 4000 documenten ontvreemd... met een totale waarde van ruim een miljoen dollar. Er zaten speeches bij van president Franklin Delano Roosevelt... en brieven van wetenschapper Isaac Newton en schrijver Charles Dickens... De man ging meestal op pad met een assistent... zodat een van hen het personeel kon afleiden... terwijl de ander de documenten in een geheime zak in hun kleding kon stoppen. De 25-jarige assistent moet nog terecht staan. Bondscoach Bert van Marwijk is per direct opgestapt. Hij diende zijn ontslag gisteren in bij de KNVB... na het voor Oranje teleurstellend verlopen EK. Van Marwijk zegt dat hij hevig getwijfeld heeft... maar dat hij toch moest besluiten om deze stap te nemen. Volgens de KVB heeft hij uitzonderlijk goed gepresteerd... met een finale plaats op het WK in Zuid-Afrika... en een eerste plaats op de FIFA-ranking. Van Marwijk had nog een contract tot 2016. De spelers van het Nederlands elftal en de supportersclub Oranje... reageren teleurgesteld op het vertrek van de bondscoach. Wesley Snijder zegt dat hij graag nog met Van Marwijk het EK had geëvalueerd... en dat hij met veel plezier terugkijkt op de samenwerking met de bondscoach. Gregory van der Wiel twittert dat hij dankbaar is... dat hij onder Van Marwijk zijn debuut in Oranje mocht maken. Het weer overwegend droog en ongeveer 14 graden. Overdag eerst bewolkt, maar in de middag is er ook zon. Het wordt benauwd warm met 23 tot 28 graden. Tegen de avond volgt er onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Bet Rule Cooners. Well, I heard the news. That's good to rockin' tonight. Well, I heard the news. That's good to rockin' tonight. I'm on the whole of my baby's tile as I can. Tonight, she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news. That's good to rockin' tonight. I say, ho, oh, meet me in a hurry. behind you be afraid that i do you know I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good rocking tonight. Oh, baby, as tight as I can. Well, tonight she'll know. Marty, Marty, man, I heard your news. There's good rockin' tonight. de Verwilderende muziek van eh, jaren geleden, 1954 om precies te zijn, Jorda Elvis Presley. En Good Rocking Tonight, een van de opnamen die hij destijds bij Sun maakte. Dan was er nog afgelopen week eh, dat merkwaardige bericht over eh, de openbare verkoop van de crypte waar Elvis Presley na zijn dood een paar dagen geleden heeft, in gelegen heeft. Want wat was er namelijk aan de hand? Eh, de crypte die werd uh, ter veiling aangeboden. Maar dat zagen sommige mensen niet zitten. Onder andere de fanclub van Elvis Presley, Elvis Matters uit het eh, Belgische Turnhout. Die hebben op een gegeven moment een ehm, verzet op internet gezet. En dat kreeg als spoedig wereldwijd bijval. Zodat er zo'n ehm, 10.000 handtekeningen verzameld werden... om die openbare verkoop te verhinderen. De openbare crypte die blijft dus eh, te bezichtigen voor eh, de fans van Elvis in Memphis. En komt niet in vreemde handen, want dat was eh, de opzet van de fans van Elvis... daar in het Belgische Turnhout. En waar ligt Elvis dan opgebaard? Nou, opgebaard is niet meer, maar hij ligt begraven op het domein Graceland. Welkom, dit wordt de tweede uur van de nacht in het Anders bij de Vara op Radio 1. En nu ik het toch over de dood heb... Mm, er zijn twee sterfgevallen waar ik even op teruggekeken is. Twee sterfgevallen van afgelopen week. Van eentje uit de filmwereld en eentje uit de muziekwereld. Van iemand die heel oud is geworden. En verder het komend uur nog een eigen opname uit de Radio in Sportzomer. Je kunt eh, gaan luisteren straks naar een opname van, uh, van Velsen... die Fleetwood Mac gaat coveren. Maar eerst even Blur, die eh, binnenkort ook iets bijzonders gaat doen. Die gaan een primeur van nieuwe songs weggeven op Twitter. Dit is van twee jaar geleden alweer. Blur, ook niet officieel uitgebracht. Fool's Day. with a subway scene. met Fool's Day. Een nummer dat ook nooit officieel is uitgebracht. Het is eh, in 2010 gratis aangeboden via hun website. En verder waren er nou, dat was dan wel <laughs> officieel een, eh, aantal, een beperkt aantal 45 toerenplaatjes in omloop gebracht... waarop dit nummer te vinden was. Fool's Day, Blur dus, die een eh, belangrijke rol gaat spelen... bij de opening van de Olympische Spelen. Want dan zullen zij ook in een van de shows eh, die er zullen zijn... een optreden geven, maar ook belangrijk. Aanstaande maandag dan zullen zij eh, twee nieuwe stukken primeuren. Het gaat om de nummers Under the Westway en The Puritan. Het zal allemaal eh, zo rond kwart over zes en kwart over zeven gebeuren... via Twitter. <laughs> Ja, het, is ook een manier om iets bekend te maken. Nou, als je geen Twitter hebt Ehm, je bent een hele grote fan van Blur. Geen nood, want je kan vanaf uh, eh, 10 uur via 3FM aanstaande maandagavond die twee nummers gewoon beluisteren via, via de radio. <laughs> ja, dat bestaat dus ook nog steeds de FM, band 3FM. Dus eh, bij de collega's van 3 eh, voor 12. En wie weet hebben wij het volgende week ook wel hier in de nacht anders. Je hoort in ieder geval Blur. Oh, het is alweer een paar weken geleden, de allereerste zaterdag van de Radio 1 Sportzomer... dat in de namiddag daar te gast was Roel van Velzen. En hij ging daar een heel bijzonder liedje zingen. Namelijk een liedje van Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Loving you isn't the right thing to do. How can ever change feelings that I feel? If I could Baby, i give you my world. How can I when you won't? zeggen, als je het van eh, Fleetwood Mac hoort... dan is het een nummer dat ook nooit gaat vervelen. En deze mag er ook zeer zeker zijn. Een eenmalige uitvoering van Own Way door Van Velzen gedaan... in de Radio 1 Sportzomer op 9 juni jongsleden. En Van Velzen die is eh, morgenavond, heb ik dan weer over vrijdag... Eh, een van de acts op het Concert at Sea Festival op Scharendijken. Dat is in Zeeland. En een dag later dan zal die eh, op zaterdag zijn in Hoorn, Noord-Holland. De plaats Noord-Holland, want er zijn meerdere Hoorns in het land. Maar in ieder geval in het Noord-Hollands Hoorn... daar zal die eh, zijn op het festival Live in Hoorn. Dus twee uh, optredens dit weekend voor Van Velzen. Dit is een band uit Engeland. Ze komen uit Londen en ze noemen zich de Mystery Jets. Het lijkt een beetje op Steelers Wheel. Nou, de titel van het nummer is in ieder geval Greatest Hits. You Jets, de naam van dit eh, Britse gezelschap, het eh, Londense gezelschap... om er helemaal eh, precies te zijn en gedetailleerd. Mr. Jets en het nummer dat heet inderdaad Greatest Hits. Nog even terugkomen op dat optreden van Van Velsen... en met name dat optreden dat zaterdag plaatsvindt in het Noord-Hollandse Horen. Daar is een spektakel zaterdag aan de gang en dat heet Live in Horen. Daar zullen naast Van Velsen ook optreden Nick en Simon... Dean Sonders en Miss Montreal vindt allemaal plaats in een, eh, zoals ze dat zelf zeggen op de website... een sfeervolle tent op het Pelmolenpad. Geen gratis eh, festival. Je, je, moet er wel voor betalen, 35 euro. Bijna is de entree. En als je met uh, z'n komt, dan krijg je nog een, soort van kantomkorting. Goed, dat gezellig samen zijn dus in uh, Horen zaterdagavond uh, van Velzen en andere Nederlandse artiesten. Minnie Ripperton, die hoorde ik laatst op de reclame-tv voorbij komen. every time haar, haar grootste uit 1974. En dit melodietje dat wordt gebruikt bij een eh, reclamespot, een tv-spot van de Floriade die op dit moment in eh, Venlo plaatsvindt. Nou ja, als, eh, <laughs> als je dat Reclame TV voorbij ziet komen, dan hoor je op de achtergrond eh, Minnie Riperton dit fraaie Loving You zingen. Maar wist je dat eh, Minnie Riperton ook ooit een liedje heeft gezongen waarin bloemen voorkomen in de titel? 1970, Le Fleur. It blooms to spread love and joy, faith and hope to people forlorn. Inside every man lives the seed. Meneer Wepperton en Le Fleur noemen dat in 2001 weer volop in de belangstelling kwam... door een uitvoering en een bewerking van de band For Hero... met de zang van Corina Anderson, maar Le Fleur van Minnie Riperton dat was ook niet origineel. Want de oerversie die is eh, ooit gemaakt door Ramsey Lewis en zijn orkest. Fleur, dus, hier bij de Nacht Ging Anders te Varen op Radio 1. Blood, and Tears. Dan denk je meteen, ah, daar krijgen we de stem van David Clayton Thomas of L. Cooper. Nee, je krijgt de stem van Paloma Faith, want Blood, Sweat and Tears is de titel die te vinden is op haar meest recente album. suena. eigen liedjes zingt ze zelfs ook nog. eens, is eh, ook nog eens een keer actrice. Je hoorde de stem van Paloma Faith. Fall to Grace, dat is de titel van haar meest recente album. En daarvan Blood, Sweat and Tears. Zaterdagmiddag op de velden van Rockwerchter. Daar kan je gaan kijken naar het optreden van Michael Kiwanuka. I'll Get Along hoor je nu van hem. zal zorgen voor de launch op uh, Rockwerchter. zaterdagmiddag dan zal hij daar het spits een beetje afbeten... van al die artiesten die die dag nog gaan optreden. Michael Kiwanuka, Al Get Along en uh, Rockwerchter is trouwens ook op de televisie te volgen. Als je in ieder geval eh, digitaal kijkt via je kabeldistributeur. Want vanaf tien uur worden en dat begint vanavond al, is er een overzicht van wat er zich allemaal op Rockwerchter heeft afgespeeld. Vanavond om tien uur begint het, maar dan moet je kijken naar uh, Catnet op 12. Dat is het eh, nieuwe tv-kanaal van de VRT. Dus de, niet Canvas en ook niet één, maar dat nieuwe kanaal... dat kan je dus alleen krijgen als je digitaal kijkt via je kabeldistributeur... met zo'n kastje erbij en dergelijke. Michael Kiwanuka hoorde je met uh, I'll Get Along... Dit wordt Beautiful Goodbye van een band die op dit moment in Zuid-Amerika toert. Hier is Maroon 5. I count the ways I let you down. All my fingers and toes but I'm running out. Clever words can help me now. I grip you tight with your slipping out. Zuid-Amerika om daar te toeren. En als ze klaar zijn met Zuid-Amerika, dan gaan ze meteen door naar Azië... om daar verder optredens te doen. Maroon 5 en Beautiful Goodbye, hoor je. He come grooving up slowly. He got juju eyeball. He won holy roller. He got head down to his knees. Got to be a joker. He just do what he please.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 production. He got Warren's gun, but he got oh no sight. but he won. Spinal cracker, he got feet down below his knees. Hold you in his armchair, you can feel his disease. Come together right now over me. he got, early warning he got, muddy water he won, mojo filter he said, one and one and one is three. Gotcha good looking, cause he's so hard to see. Come together. Beatles natuurlijk. George Harrison die het ooit zong bij de Beatles Come Together. En in dit geval hoorde je de stem van Marieke Jager... die het 6 april jongsleden zong in het programma van Giel op de radio. Maar ze heeft het ook nog op de televisie een keer gezongen. En dat was dan in de Wereld Door recordings. Van vorig jaar allemaal. Eh, toen heeft ze dat eh, daar eh, gezongen. Ehm, dan was er eh, afgelopen week de bekendmaking eh, van het overlijden van Nora Ephron... die een aantal belangrijke films heeft geregisseerd. Onder andere Sleepless in Seattle, You've Got Mail... En ook was daar de verfilming van eh, When Harry Meets Sally. En ja, wat, wat dan uh, bijzonder is aan die drie films als je daar naar kijkt... Eh, die zijn voorzien van een uitgebreide soundtrack... waar een heleboel interessante en oude successen op te horen zijn. Weliswaar niet in de volledige versie, maar dan hoor je af en toe flarden voorbij komen... om de sfeer even te bepalen. Ik ga even een paar nummers draaien die gedeeltelijk zijn te horen in dat eh, portret uit 1989, When Harry Meets Sally. Dit wordt de stem van Jennifer Warnes. En haar succes uit 1976, The Right Time of the Night. forever and a day. Oh, the radio and the telephone, Movies that we know may just be passing fancies, and then time may go dumb Turn The Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. they're only made of clay. But uit de film When Harry Meets Sally. Een film die in 1989 in première ging. Je hoorde allereerst Right Time of the Night gezongen door Jennifer Warnes... en vervolgens een duet Ella Fitzgerald en Louis Armstrong... opgenomen in 1956 voor de LP Ella and Louis Sings Gershwin. Love is here to stay... En dat allemaal naar aanleiding van het overlijden van Nora Ephron... de regisseuse van de film When Harry Meets Sally. Ergens overleed ze op 71-jarige leeftijd. Vorige week donderdag, toen overleed op 90-jarige leeftijd Richard Adler. Richard Adler was een van de bedenkers en de componisten van een musical... die in de jaren 50 op Broadway... Eh, eh, werd opgevoerd. Met heel veel succes. Het ging namelijk om de musical Pyjama Game. Twee liedjes haalden daarvan eh, de hitparade. Onder andere twee liedjes. <laughs> en dat zijn namelijk uh, Hey en Hernando's Hideaway. Ik laat je de coverversies daarvan horen die de hitparade hebben gehaald. Je hoort zo dadelijk John Way, maar hier is het allereerst Rosemary Clooney. Lately when I'm in my room, all by myself. In the solitary gloom, I call to myself. Hey there, you with the stars in your eyes. Love never him with his nose in the air. He has you dancing on a string. Break it and touching love to hear? Is it all going in one ear and out the other? Hey there, you with the stars in your eyes. Are you talking to me? Love never made a fool of you. Not until now used to be too Yes, I was once. Will you take this advice I hand you like a mother? Or am I not seeing things too clear? I. secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Ole, all you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olay. At the Golden Finger Bowl or any place you go. You will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway. Olay. You will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low. and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway. Johnny Ray 1954 met Hernando's Hideaway. En daarvoor Hey There, gezongen door eh, Rosemary Clooney. Twee liedjes, twee hits uit 1954. En beide songs komen voor in de musical The Pyjama Game. Een musical gecomponeerd door eh, Jerry Ross en Richard Adler. En Richard Adler die is dan vorige week op 90-jarige leeftijd overleden. De samenwerking van Jerry Ross en Richard Adler die duurde tot 1955. En daar kwam een eind aan door het overlijden van eh, Jerry Ross. Robert, Richard Adler ging verder samenwerken met Robert Allen. En die twee die componeerden in 1958 Everybody Loves a Lover.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 En dat naar aanleiding van het overlijden van eh, Richard Adler op 90-jarige leeftijd. Componist die vooral in de jaren 50 eh, de nodige pennenvruchten heeft afgeleverd... zoals dit Everybody Loves a Lover. zaterdag het derde uur, eh, de nacht ging bij de vader op Radio 1... met onder andere de nieuwe single van Elton John. Jawel.